4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er komt een nieuw onderzoek naar de dood in 1961 van secretaris-generaal Dag Hammarskjöld van de Verenigde Naties. De mysterieuze omstandigheden van het vliegtuigongeluk waarbij de zweet om het leven kwam zijn nooit opgehelderd. Van zowel de Amerikanen als de Sovjets is gezegd dat zij achter het ongeluk zaten. De landen hadden tijdens de Koude Oorlog verschillende belangen in het conflict tussen Congo en de opstandige provincie Katanga. Hammarskjöld bemiddelde in dat conflict. De groep internationale juristen die het nieuwe onderzoek gaat uitvoeren... staat onder leiding van een Britse parlementariër. De groep zal over ongeveer een jaar verslag uitbrengen aan de Verenigde Naties. In het noorden van Mali zijn drie Europeanen vrijgelaten... die negen maanden lang in gijzeling werden gehouden door radicaal-islamitische rebellen. Het zijn twee hulpverleners uit Spanje en één uit Italië. De drie werden in oktober ontvoerd uit een vluchtelingenkamp in Algerije... en meegenomen naar Mali. Het is onduidelijk of er losgeld is betaald. In Mali is ook de Nederlander Sjaak Rijken ontvoerd. Het is onbekend hoe het met hem is. Vorige week verscheen op YouTube een filmpje waarin hij zegt dat hij in goede gezondheid verkeert. Maar het is onduidelijk wanneer dat is opgenomen. Wit-Rusland krijgt zijn eerste kerncentrale. De regering is met buurland Rusland overeengekomen dat het Russische nucleaire staatsbedrijf de centrale gaat bouwen. De bouw is niet onomstreden vanwege de ontploffing in 1986 in de kerncentrale in de Oekraïense plaats Tsjernobyl aan de grens met Wit-Rusland. De ontploffing had een kernramp tot gevolg. Ook in Litouwen is onvrede over de bouwplannen. De nieuwe centrale komt op 30 kilometer van de Litouwse grens.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 I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door. The night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Or oh, someday I know someone will look into my eyes and say, Hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains. Looking grey in the rain as they stand disarrayed. All but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again once more. I'd never have to see the day again. En dit lieve liedje dat werd gezongen door zangeres Maureen Tucker... die ook drummer was destijds bij de Velvet Underground. Want daar komt het vandaan. Dit werd namelijk in 1969 geschreven door Lou Reed, Velvet Underground... en het nummer dat heette After Hours. Derde uur van de nacht en anders hier bij de VARA op Radio 1... met eigen opnamen die weer klaar liggen. Onder andere van eh, Chef's Special, dat is er eentje. En je kan straks ook nog gaan luisteren naar een opname van de groep De Kik. De Kik die was namelijk vorige week te gast in het programma Met het oog op morgen. En natuurlijk, zoals al eerder beloofd, gaan we ook nog een bijdrage doen van Kees van Kooten in dit geval. <laughs> in een hele bijzondere rol. Maar goed, daarvoor eh, dadelijk meer. Eerst even een track van een album waar ik de afgelopen weken al regelmatig iets van heb laten horen. Legendary Demos. Hier is Carol King. There's a lot of things I want. A lot of things that I'd like to be. But girl, I don't foresee a rags to riches story for me. There's just one little dream. face the day een demootje. <laughs> Dus, eh, met, nou, met die eh, bedoeling werd het gemaakt. Maar het blijkt uiteindelijk fantastisch materiaal te zijn. Eh, goed dat het uiteindelijk uit, uitgegeven op die CD Legendary Demos... waarop je Carol King hoort spelen. Ze zat aan de vleugel en je hoorde haar ook zingen... met een compositie die ze destijds schreef met haar toenmalige partner Jerry Goffin. Just Once in My Life. Het werd na de hand grootser uitgevoerd door The Righteous Brothers... met Phil Spector die het produceerde destijds. Just Once in My Life. Muziek uit de jaren 60. Ook dit melodietje is bekend geworden in de jaren 60. Maar dan in de uitvoering van Diana Warwick. Nu een andere versie van dat nummer. If you see me walking down the street And I start to cry Each time we Walk on by Franklin met een nummer dat vooral bekend is geworden... in de uitvoering van Diana Warwick, Walk On By. En dat werd in 1974 opgenomen, wat je zojuist hebt gehoord. Aretha Franklin het is alweer een tijdje geleden dat ze nieuws was dat het eh, slecht ging met haar gezondheid. Er is helemaal bovenop gekomen. Ze had huwelijksplannen, maar die heeft ze op het laatste moment gecanceld. En ze is nog steeds actief, want wat gaat de dame doen? De dame is namelijk benaderd door de redactie van een eh, talentenjacht, een talentenprogramma zoals je er zoveel hebt... Eh, in Nederland, maar ook in Amerika. American Idol, de om. Die hebben gevraagd of zij een zitting wil nemen in de jury. Kijk eens. En dat wil ze graag doen. Het zal eh, heel bijzonder worden, want doorgaans is het zo dat kandidaten die meedoen aan dat American Idol... vaak putten uit het repertoire van Aretha Franklin. Dus het zou heel bijzonder zijn als Aretha Franklin eh, iemand moet gaan beoordelen... die haar imiteert, <laughs> dan wel nadoet. Maar goed, die afleveringen die krijgen wij waarschijnlijk... Eh, zelden of nooit te zien hier in Nederland. Eh, je mag hopen dat zoiets dan een keer nog op YouTube wordt gezet... zodat we er nog van kunnen genieten. Aretha Franklin dus met Walk On By. Dit is ook een fraai nummer, een fraai duet. Mary Chapin Carpenter ga je horen niet zo'n bekende vocalist hier in Nederland... maar in Amerika des te zeer. Maar degene die aan haar zijde staat, die kennen we wel allemaal. Was onlangs nog in Nederland voor een optreden. James Taylor is dat namelijk. All of our dreams are laid out in measured Arrows and pins and a rainbow of threads Like hope on a string sewn into the linings With the courage to face the unknown ahead out in the world somewhere. My sole companion, I will meet you there. I'm back in my compass, trusted and tested. My dog-eared maps to study and fold pocket, I'm traveling light now. All that we have is all that we hold. My soul companion, in my heart you are. My soul companion, mm, just like a star. There are lonely, just like everyone. are the old roads, these are the stations. I look for my ride, you wait for your train. These are the chances of life's incantations. These are the places that don't know our name. My soul companion. Chapin Carpenter samen met James Taylor. En het liedje The Soul Companion This is te vinden op de meest recente cd van de zangeres Mary Chapin Carpenter. Het album dat heet Ashes and Roses. Ook nieuw is een cd met voornamelijk oud werk. Souvenir, de singles 2004. 2012. En dan heb ik het over de Kaiser Chiefs. Met daar ook op een nieuw liedje, Listen to Your Head. There's a million combinations and this is one. There's a million combinations. Listen to your head, de Kaiser Chiefs, die eh, trouwens dit weekend... en dat zal dan overmorgen eh, zijn, kan tegenkomen op het Zwarte Cross Festival. Wordt een lichte voorde gehouden. En meer daarvan is ook te zien op de televisie. Hou de programmering van Nederland 3 in de gaten... want eh, komend weekend aan het eind van de avond... dan is er een verslag van het Zwarte Cross Festival... verzorgd door de tv-collega's van de VPRO. Daar dus onder andere het optreden van de Kaiser Chiefs. En die hoorde hier met een meest recente hit onder de titel Listen to Your Head. En nu je het toch over eh, festivals hebt, een festivalletje. dat is dan niet denigerend, maar dat zijn de kleinere festivals die niet zo heel groot zijn. Dat is eh, het Young Art Festival. Wordt vrijdag en zaterdag in Beverwijk gehouden. En artiesten die daar zullen optreden zijn onder andere Alk Ward Eye... De Bombay Showpick, de Best of Kunst Bende Tour, maar daar ook aanwezig Chef's Special. Maybe still hope for my burned down soul, but then again, how's it so? I gotta sing up in my mouth, yo, down I go. Nobody here to judge me though. Nobody here to stop me, no. Walking down the road with my megaphone, my pants down low, my big hat on, and yo. I've been flown on these roads for a long time. Notice I've been throwing shorts as I go by. We were so fine, you would hold me in the night. And if there be a one way ticket to those days, I'ma jump up, go get it and go away. Yes, I go away if you don't hold me in the night. You keep on looking, keep on looking in your mirror to the ground. You think it was there to deliver if there ain't no one around, and if there's no one you lost and haven't found, well then it's clear to me why you and me is fell in love with sound. This is a track. I don't give a damn if you thinking it's waxy. Yo, light up another one, people are sleeping. Light up another one, people are dreaming. Light up another one, nobody sees. Light up another one. You keep on looking, keep on looking in your mirror to the ground. You're thinking, what's that to deliver? revolution. Maar de Vaderarchief. Je kan luisteren naar Chef Special met de nummer En die opname die je hebt gehoord, die werd gemaakt eh, 17 maart jongsleden... Eh, in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Chef Special die eh, druk bezig zijn dit weekend... want ze verschijnen op twee festivals. Wat ik al zei, je kan ze gaan bekijken, beluisteren en bewonderen... op het Young Art Festival komend weekend in Beverwijk... in Park Westerhout. En verder verschijnen ze ook dit weekend in... de. Eh, het Amsterdamse Bos bij Amstelveen. Daar kan je ook gaan genieten van de klanken van Chef Special. En dingen moeten wel heel raar lopen willen. ze dit wat je net hebt gehoord, Scramblin, ook niet spelen. Dit was Elton John. Met de medewerking van DJ Pnell. Producers team. Ga luisteren naar Elton John. Nieuwe single heet Sad. I used to know grow jongens die afkomstig zijn uit Australië. Nick Littlemore en Peter Mace. En die noemen zich gezamenlijk eh, PNEL. En die hebben oud materiaal van Elton John... wat Elton John begin jaren 70 eh, op de plaat heeft gezet. Die hebben dat nieuw onder handen genomen en gemoderniseerd. <laughs> En dat eh, levert leuke dingen op. We hebben net kunnen luisteren naar het nummer set... en dat zal verschijnen op een cd die vrijdag zal uitkomen dan zal de release zijn van het album Good Morning to the Night. En dat set wat ik jullie liet horen, dat is eh, ruim een maand geleden in Engeland al op een single uitgekomen. En de bedoeling is dat Good Morning to the Night, uh, een van de liedjes op dat gelijknamige album hier in Nederland op single zal uitkomen. Nou, <laughs> we zien het wel in ieder geval wat op single uitkomt. Je krijgt in ieder geval... Eh, sowieso allemaal te horen. Single of niet, dan is het gewoon een albumtrack. Hier in de nacht ging dan, als je kon in ieder geval luisteren naar een opgepoetste Elton John. Zo dadelijk Kees van Koten met een sketch uit 1987. Maar eerst even Gary Hooker. En van hem uit de jaren 70 No More Fear of Flying. namens onze captain nogmaals hartelijk welkom aan boord van deze Boeing 747. Ons toestel, u heeft dat misschien bij het instappen gezien, heet de Vincent van Gogh en is genoemd naar de beroemde Nederlandse schilder Vincent van Gogh, die ook nog een tijdje in Frankrijk heeft gewoond, waar vooral veel wijn vandaan komt. Wij vliegen momenteel op een hoogte van 1100 voet en onze snelheid bedraagt 280 mijl per uur, wat overeenkomt met 250 knopen. Ik hoef u niet te vertellen dat dat hele andere knopen zijn dan u gewend bent en dat zouden er boven bovendien wel wat veel zijn. 250 knopen aan uw jas of broek. Als een Boeing 747 opnieuw moet worden overgeschilderd, eh, dames en heren, dan kost dat het lieve sommetje van maar liefst 160.000 gulden. En alleen die vervlaag weegt al zo'n 600 kilogram, wat ongeveer achtmaal zoveel is als Vincent van Gogh moet hebben gewogen. Op het einde van zijn leven gingen er misschien wel 10 A12 van Goghs uit het gewicht van de vervlaag op deze Boeing 747. Het is misschien ook wel leuk om te vertellen en anders is het wel aardig om te weten dat de vrachtuitvoering van de Boeing 747 een laadruimte heeft ter grootte van twee tennisbanen. Dat is nogal wat als u bedenkt dat een tennisbaan tenminste 24 meter lang moet zijn en minimaal 8 meter en 23 centimeter breed. Wist u overigens dat het net altijd op 1 meter en 7 centimeter hoogte precies moet hangen en dat Björn Borg al op 15-jarige leeftijd zijn Davis Cup debuut maakte. In 1972 was dat. Toen werd er al twee jaar gevlogen met de Boeing 747. In 1976, toen onze Boeing 747 al zes jaar in de lucht was, werd Borg Wimbledon kampioen in Wimbledon. En hij heeft deze titel vooral dankzij zijn knoert harde service vijf volgende jaren gewonnen. Dat is des te opmerkelijker als u Bedenk dat Borg van huis uit een graffelspeler was en bepaald niet verzot op gras. Zonder gras, maar dat hoef ik u nauwelijks te vertellen, zouden wij geen melk en geen vlees hebben. Zonder koeien trouwens ook niet, want van alle graseters zijn vooral de koeien ontzettend belangrijk. Zij zetten de plantaardige voedingsstoffen die in gras zitten, immers om in melk en vlees. Voor baby's of kleine kinderen is er desgewenst melk verkrijgbaar aan boord van deze Boeing 747, maar volwassenen drinken in de regel liever wijn of een glaasje. Dostoevsky. Reeds 2000 jaar voor het begin van onze jaartelling werd er door de Chinezen wijn gedronken. En verder weten wij dat wijn ten tijde van de Griekse dichter Homerus in heel Griekenland bekend was. De eilanden die u rechts ziet liggen zijn overigens geen Griekse eilanden, maar meer de Hebriden, waar in de regel ook meer whisky dan wijn wordt gedronken. Op de Hebriden wordt echter Schots gesproken en geen Hebreeuws, zoals als er soms ten onrechte wordt gedacht. Hebreeuws wordt geschreven van rechts naar links, dus net andersom dan wij op dit moment vliegen met onze Boeing 747. Een boek in het Hebreeuws begint dus op de laatste bladzijde, terwijl zijde het product is van rupsen. Deze rupsen maken een uiterst fijne draad die zij gebruiken voor het spinnen van de kokon, waarin zij zich verpoppen. Het waren alweer de Chinese dames en heren die 3000 jaar geleden op het idee kwamen om die draad af te wikkelen en tot weefgaren te spinnen. Spinnen hebben acht poten en een lichaam uit twee delen. Maar ook een poes kan spinnen, waarmee zij aangeeft dat zij tevreden is. En u weet het, een tevreden roker is geen onruststoker. Of anders kent u wel de volkswijsheid die zegt van... waar rook is, moet vuur zijn. Vuur werd al 6000 jaar geleden een van de vier elementen genoemd. Door wie anders dan weer door de Chinezen. De andere drie elementen waren water aarde en lucht. Waar wij met onze Boeing 747 momenteel doorheen vliegen boven het water dat u daar helemaal beneden ziet. En hopelijk landen wij straks allemaal veilig op de aarde. Want ik vertel u dit allemaal om uw aandacht af te leiden van het vuur dat al een half uur lang uit twee van onze turbofan motoren komt. Ik dank u wel. Ladies and gentlemen, this is your purser speaking, and on behalf of the captain, I would like to welcome you again on board of this Boeing 747. While stepping in the Boeing 747, perhaps you did notice the name of our Boeing 747, and the name is Vincent van Gogh. And this Boeing 747 is then also named after the famous Dutch painter Vincent van Gogh, who used to live in the country of France for a while. And, you know, from the country of France comes especially a lot of wine for drinking. Wine is a very famous drink in the France, but also in other countries. And it were the little Chinese people who noticed the presence of wine. And they did it notice before, oh yeah, before 2,000 years of our counting of the years in general.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 With a guitar and the suitcase and the face in a photo. programma er eh, overmorgen pas, maar wij waren wel bezig op onze manier met een soort van nachtvlucht. En dat was de Airport Song van Magna Carta, wat je zojuist hebt gehoord. Uit het begin van de jaren 70. De band die kwam 1969 bij elkaar. En ze bestaan nog steeds en ze gaan eh, binnenkort toeren. Wel een beetje uit de buurt, Zuid-Afrika. Dan zijn ze kennelijk ook heel populair. Magna Carta, de Airport Song. Daarvoor hoorde je uit 1987 Kees van Koten van de LP. Van Koten en de Bee willen niet dood. Hoorde je de sketch New Purser en Gary Brooker... Wat heet Gary Brooker? Hij is member of the Most Excellent Order of the British Empire oftewel MBE. Gary Brooker na zijn Pokaharam-periode ging hij solo en had die diëtieke niet horen. No more fear of flying. We even vooruitkijken en terugblikken. Terugblikken doe ik in ieder geval met een opname die ik je nu laat horen... uit Met het oog op morgen van 27 juni jongsleden. En vooruitblikken met de melding van het feit dat de band die ik laat horen... met die opname uit Met het oog op morgen... aanstaande zaterdag te gast is in de Radio 1 Sportzomer. En heb ik het over eh, een nieuwe band, een frisse band... met Nederlandstalige beatmuziek, De Kick. Simone, Simone nooit in staal. Simone, Simone. Altijd in het rood gekleed, ik wil met haar op date, Simone. Simone, ze lacht naar iedere man, maar nooit naar mij, alleen in mijn dromen. Simone, ooit komt hij. zo is Simone. Simone, ze hangt in kringen rond waar ik me never nooit zou vertonen. Simone, oh alsjeblieft, ik ben verliefd. Simone, geef me nou een kans. Simone. me nooit staan. Simone, Simone. Ja, ik zou alles doen voor de gemeente zoen van mijn Simone. Simone, als ik het lef eens had, ja, zou Simone mij dan belonen. Simone, over een jaar, dan schrijf ik haar. me nooit eens staan. Simone, Simone. Een je dat regelmatig te horen is in de radio in Sportzomer. Hier dan in een live versie die 27 juni jongstleden werd gemaakt... in de studio's van Metador op morgen. En zoals ik al zei, aanstaande zaterdag vanaf 1 uur... er zijn ze ook live te beluisteren in de radio in Sportzomer. De Kik en hun hit Simone. Dit is een nieuwe band, NCA e Lines. Eh, Prince van lang geleden. NZC lines de naam van de band. En Compass Points, de titel van een eh, nieuwe opname. Dit komt uit de jaren 80. Robert Long van de LP Levenslang. Kent u dat? Je koopt gehaast iets bij de supermarkt. Het is niet zo druk, dus één cachère zit al klaar. Maar bij de kassa staat een heer en die legt zoveel pakjes neer... dat het wel lijkt alsof hij inslaat voor een jaar. En net als alles is geteld, is er gebrek aan wisselgeld. Dus de cachère weggesneld en jij kunt wachten tot je smelt. Dan zou je toch wel even graag heel beschaafd willen zeggen... Hey. jager, donder op met je verlopen pooierskop, met je pokdalige gezicht, bezopen patser, vieze nicht, kinderverkrachter, infantiele, impotente ouwe piel. je staat te wachten op het stadsvervoer. Er staat een rij, maar jij sluit netjes achteraan. En na een lang en koud kwartier, dan komt de bus in het vizier. En jij als een laatste wilt dan net naar binnen gaan. De bus spuilt uit, maar het kan nog net. Je denkt wel dat je het nog redt. Dan komt een dame in een corset die voorkruipt en jou buiten zet. Dan zou je toch wel even graag heel beschaafd willen zeggen. koude snol, je uitgescheten koude drol. Je bent een vieze loopse hond, je kop is net een blote kont. Verlepte sloerie, lijpe trut, portiek, hoer, slet, spinazie, kut. Kent u dat, mevrouw, meneer? U koopt een nieuwe fiets, want autorijden in het weekend wordt te duur. Het is een gezond en wijs besluit, dus zondagochtend rijdt u uit om te genieten van de zon en de natuur. Dat is in jaren niet gebeurd, u ruikt hoe heerlijk alles geurt. Daar komt een brommer aangescheurd die jullie haast de weg afsleurt. Dan zou je toch wel even graag heel beschaafd willen zeggen... Hey, vijf parasiet krijgt toch de pleur een stuk verdriet. En ook de tyfus kale neet, die kankerleier, likt me reet langharig tuigstuk. Onbenul, syfilis, leier, hondenlul. Robert Long met de beschavende tango uit 1977 trouwens. Toen ik zei jaren 80 had ik iets van, volgens mij klopt het niet. <laughs> Het is inderdaad 77 van de LP Levenslang. Dit is Dead Mouse. Tot aan het nieuws. Happy life with the machines scattered around.